Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Goedenavond, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. De kerstvakantie wordt dit jaar niet langer dan normaal. Volgens Haagse bronnen denkt het kabinet niet dat een extra week vrij een handige manier zou zijn om het aantal coronabesmettingen omlaag te krijgen. Na de herfstvakantie zat er wel een dip in de cijfers, maar rondom de kerst plannen mensen veel meer familiebezoekjes is het idee. Balen voor deze leerlingen, want zij zagen het wel zitten. Ja, gewoon dat chill, even lekker drie weken langer, een week langer vakantie. Ik moet drie kwartier fietsen naar school toe. Dus dan vind ik het persoonlijk wel heel fijn om, eh, om gewoon een extra week eh, gewoon thuis te blijven. Zodat ik thuis gewoon rustig eh, gewoon, op kan staan en gewoon goed kan werken. Het lijkt er dus niet op dat dat gaat gebeuren. sowieso zitten er versoepelingen met kerst er waarschijnlijk ook niet in. Morgen horen we meer. Dan is er weer een coronapersconferentie. Middelbare school in Raalte heeft alle 1400 leerlingen naar huis gestuurd vanwege een corona-uitbraak. In meerdere klassen kwamen jongeren positief uit de test en ook een paar leraren zijn ziek. De lessen gaan nu online verder. Pas na de kerstvakantie is de school weer open. Nog twee dagen en dan moet er een deal zijn voor de brexit. Maar de berichten zijn nog niet goed, ziet correspondent Tim de Wit. Tot nu toe blijft de EU zeggen: de Britten vragen te veel. En de Britten zeggen het tegenovergestelde. Nee, de EU wil dat wij veel te veel stappen zetten richting Brussel. En dat gaan we gewoon voorlopig nog niet doen. Heikele punten zijn de regels waar Britse bedrijven aan moeten voldoen. En of Europese vissers nog mogen vissen in Britse wateren. Vandaag is de hele dag onderhandeld. En premier Johnson belt nu met EU-leider von der Leyen. De Britse prins William en zijn vrouw Kate zijn begonnen aan een treinreis van drie dagen om mensen in het land te bedanken voor hun inzet tijdens de coronacrisis. Voor zorgmedewerkers, leraren en mensen in cruciale beroepen. En vanochtend kwamen ze aan in de Schotse hoofdstad Edinburgh. waar ze op het station OV-personeel bedankten. En daarna gingen ze ook nog naar een ziekenhuis. Het weer vanavond en vannacht wordt droog en koud. Het kan plaatselijk 3 graden vriezen en het kan ook nog eens glad worden. Morgen overdag een mix van wolken en zon en 3 tot 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Na een ongeluk op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen is de rijbaan nu weer vrij bij knooppunt Velzen. Toch moet het verkeer nog rekening houden met oponthoud vanaf knooppunt Beverwijk.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 Those are marshmallow clouds being friendly in the arms of the evergreen tree. And the sun is red like a pumpkin head. It's shining so your nose won't freeze. The world is your snowball, see how it grows that's how it goes whenever it snows. The world is your snowball just for a song. Get out and roll it along. It's a yum, yummy world made for sweethearts. Take a walk with your favorite girl. It's a sugar date. What if spring is late? In winter, it's a marshmallow world. It's a marshmallow day in the winter when the snow comes to cover the ground. It's the time for play. It's a whipped cream day. And we wait for it the whole year round. Just you remember that those are marshmallow clouds being friendly in the arms of the evergreen tree. And the sun is red like a pumpkin head. It's shining so your nose won't freeze. You must remember that the world is your snowball. See how it grows. That's how it goes. Whenever it snows, the world is your snowball. Just for a song, get out and roll it along. It's a yum, yummy world made for sweethearts take a walk with your favorite girl. It's a sugar day, but if spring is late, in winter it's a marshmallow world. In winter it's a marshmallow world. In winter it's a marshmallow world. ZFM wenst je fijne dagen. radio. Met ZFM. Hele fijne dagen. once again the world could always be a holiday, just a holiday. And don't, don't forget, forget the love, the love under the Christmas tree. Tonight, Tonight. put love, love under the tree. don't forget voor de money, nee ik was puur, yeah Kijk ik had boas van de pizza, hij bracht die bam bam bam bam En daarna was heel mijn outfit opeens duur, yeah Zoals wij, in ons paradijs en als wij konden worden wat wij zijn geworden Dan lijkt het hier paradijs Misschien op zijn tijd onbegonnen maar Iedereen is ergens diep van binnen Toch geboren om te kunnen.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 Het was een optie in de strijd tegen corona, maar omdat er in de kerstvakantie toch ook veel familiebezoeken worden afgelegd, ziet het kabinet er vanaf. Het noorden van Italië is getroffen door zwaar noodweer. Hevige regen en sneeuwval zorgen voor overstromingen. In de rond de stad Modena werd honderden keren de hulp van de brandweer ingeroepen. Acteur en schrijver Dolf de Vries is overleden. Hij speelde in de jaren 70 en 80 in tientallen films, waaronder Soldaat van Oranje. Ook schreef hij veel reisverhalen. Dolf de Vries was 83 jaar. Het weer, vanavond en vannacht droog met opklaringen. Een paar graden vorst en kans op gladheid en mist. Morgen droog en wat zon en een graad of 4. Revolution. No te diré quién, pero con él.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 on a pedestal and tell me I'm the best. Raise me up into the sky until I'm short of breath. Yeah. Fill me up with confidence, I say what's in my chest. Spill my words and tear me down until there's nothing left. Rearrange the pieces just to fill me with the rest. Yeah. But what if I, what if I trip? 15 when the world put me on a pedestal. I had big dreams of doing shows and making memories. Made some bad moves trying to act cool, upset by their jealousy. Uh, uh-huh. lifting me up, lifting me up. And turn me down, turn me down. I take responsibility for everything I've done. Holding it against me like you're the holy one. I had a chip on my shoulder, had to let it go.